Carolijn met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence ziet er volgens de New York Times niets in om president Trump af te zetten. Democratische leiders willen Trump uit zijn ambt zetten door hem incompetent te verklaren onder het 25e amendement van de grondwet. Democratische en enkele republikeinse politici hadden de vicepresident daartoe opgeroepen. De democratische leiders in het congres zeiden dat als Pence niets doet... zij een impeachmentprocedure zouden opstarten om Trump zo te verwijderen. De woordvoerder van het Witte Huis zegt dat president Trump en zijn hele staf het geweld van gisteren veroordelen. Het geweld dat we zagen is ontstellend, verwerpelijk en totaal tegenovergesteld aan waar de VS voor staat, zei de woordvoerder op een persbijeenkomst. Er was gisteren veel kritiek dat president Trump te weinig deed... om de menigte die het kapitool binnendrong in toom te houden. De woordvoerder zei verder dat de betogers die de wet hebben overtreden... vervolgd zullen worden. Zes voetbalsupporters van Feyenoord zijn door een rechtbank in Rome veroordeeld tot gevangenisstraffen van ruim 3,5 jaar en 4 jaar voor de rellen in het historische centrum van de Italiaanse hoofdstad. In 2015 waren de supporters daar voor het Europa League duel tegen AS Roma. Volgens de rechtbank maakten ze zich schuldig aan opruiing, openbare geweldpleging en verzet tegen agenten. De Spaanse trappen en een beroemde net gerestaureerde fontein raakten beschadigd. De zes moeten ook een schadevergoeding van 3000 euro betalen. Op Vlieland is eerder vandaag een potvis aangespoeld. Het dier was volgens stichting SOS Dolfijn niet meer te redden... en is aan het eind van de middag doodgegaan. Volgens SOS Dolfijn was de potvis de weg kwijtgeraakt... tijdens een tocht naar het zuiden. Het weer er nog. Vannacht is het bewolkt met verspreid over het land wat regen. In de heuvels van Limburg is kans op natte sneeuw. De temperatuur daalt tot net iets boven nul. Morgen overdag staat er weinig wind.